Op een gegeven moment zag ik zijn hand een beetje heen en weer gaan in een rare beweging. Toen zag ik dus dat hij zichzelf aan het bevredigen was. Dus ik heb verteld wat ik had gezien, wat er was gebeurd en dat hij was opgestaan, was weggelopen. En toen is zij dus om het hoekje gaan kijken. Toen lag zijn kwakje daar gewoon nog op de grond. De NS kwam daarom eerder al met een overlast WhatsApp-nummer. Ze hebben wel sinds kort op de schermen een telefoonnummer. Dus hebben, ik, ja, ik en een vriendin hebben het allemaal opgeslagen. Ik vind het wel goed, want als er dan iets gebeurt in de trein, dan eh, kan je gewoon meteen bellen. En er komt vanaf nu een nieuwe maatregel maatregel zegt de NS. Dat we sinds, eh, sinds kort de mogelijkheid hebben om live mee te kijken eh, als daar aanleiding toe is op een bepaald traject waar eh, mogelijk verdachte zaken kunnen voorvallen om mee te kijken live. Ze hopen zo sneller te kunnen ingrijpen. Meer hierover zie je in de nieuwe video van NOS Stories. Die staat nu op hun YouTube-kanaal. De politie heeft in Duitsland, België en Nederland een groep mensen opgepakt... die verdacht worden van minstens 21 plofkraken in Duitsland. In totaal hebben ze daarbij 1,6 miljoen euro meegenomen. Het gaat om 13 verdachten, onder meer uit Deventer, Amsterdam en Deurne in Brabant. Piloten kunnen niet zomaar aan de slag als beveiliger, zegt Schiphol. Hadden ze aangeboden omdat ze door gecancelde vluchten minder werk hebben. En ze wilden helpen bij de handbagagecontrole om lange wachtrijen sneller weg te werken. Maar dat kan volgens Schiphol niet, daar zijn speciale training voor nodig. Er wordt wel gekeken of piloten kunnen helpen bij het in- en uitladen van bagage. En move over met je buurtbiep. Minstens net zo interessant, zeker voor alle plant moms en dads, is een stekjesbiep. Eentje om plantjes mee te ruilen. Steeds meer mensen hebben er eentje in de tuin staan. Zoals Hanna uit Burgum in Friesland. Bij wie de hobby wel licht uit de hand is gelopen. Per dag ben ik denk ik wel <laughs> vier, jou tot vier uur om kwijt. Om, nou ja, wat er, wat er achter de schermen nou gebeurt, is dan nou ja, social media straks al heel veel tijd in. Op Instagram heeft ze een route uitgestippeld langs allerlei stekjeskasten in de buurt. En dan nog het weer.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 Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Schiphol is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is daar 10 minuten. De andere kant op tussen Hoofddorp en Roelevarensveen ook alweer 10 minuten vertraging. En verder begint het wat drukker te worden op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland.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 Why you wanna do that? I don't need I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free bitch with the signers. 15 ain't hoes cause I'm undecided. I'm kicking cigarette, you. I'm serving bricks, somebody, ooh. For the bitch, catch a Charlie, Gucci flip flops and joggers, ooh. emotions, electric emotions. Sprinkle with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation. Sprinkle with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah.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 Bij vliegveld Telet in de buurt van Arnhem is een zweefvliegtuigje gecrashed. Daarbij is de piloot om het leven gekomen. De veiligheidsregio zegt dat het misging bij het opstijgen. Turkije wil dat Finland en Zweden 33 mensen uitleveren... die in Turkije worden verdacht van terrorisme. Het gaat om leden van de PKK en de Gulen-beweging. Volgens de Turken zijn de verzoeken onderdeel van het akkoord... over het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden. De landelijke eenheid van de politie moet worden gesplitst in twee delen. Dat staat in het eindadvies van de commissie Snijders.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 can it's a but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand sit beside in. I got a rose, Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she might have to let me dive in. I like to do things to make you smile. just say you fucking with me, baby. I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta touch drive before I'm out, for sure. don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bustin' that down.